Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ollongren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen en dat het land veel wapens krijgt. Maar Duitsland en veel andere landen twijfelen over de levering van Leopard 2 tanks. Vannacht is de eerste Arriva nachttrein van Groningen naar Schiphol gereden. De nachttrein gaat eens per week rijden. Volgens persbureau ANP waren er bij de eerste rit zo'n 65 passagiers aan boord. Op het perron in Groningen waren ook actievoerende machinisten aanwezig... om te protesteren tegen de hoge werkdruk en voor een hoger salaris. De afgelopen dagen lag het streekvervoer grotendeels plat vanwege stakingen. Een paar weken geleden startte Arriva ook met de wekelijkse nachttrein van Maastricht naar Schiphol. In Burkina Faso hebben veiligheidstroepen tientallen vrouwen en kinderen bevrijd... die waren ontvoerd door gewapende mannen. Dat meldt de staatsomroep van het West-Afrikaanse land. De 27 vrouwen en 39 kinderen werden vorige week gekidnapt, vermoedelijk door jihadisten. Het was de eerste omvangrijke ontvoering in het land. Burkina Faso heeft sinds 2015 te maken met geweld door extremisten... die banden hebben met Al-Qaeda en IS. Er is een opvolger voor premier Ardern van Nieuw-Zeeland... die afgelopen week haar aftreden aankondigde. Het is de huidige minister van Politie en Onderwijs, Chris Hipkins. De Sociaaldemocraten stemmen morgen over zijn benoeming... maar dat is volgens Nieuw-Zeelandse media een formaliteit. Dat betekent dat Hipkins de nieuwe premier wordt. Jacinda Ardern stopt omdat ze naar eigen zeggen... niet genoeg energie meer heeft om een goede premier te zijn. Het weer. Eerst nevel en mist en het kan glad zijn... Verder vandaag droog met wolken en zon. Het wordt 1 tot 3 graden. Ook morgen zon en bewolking, in het oosten mogelijk met wat sneeuw. En dan wordt het een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland zijn inmiddels alle files opgelost en rijdt het overal goed door. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.